De partij zegt dat er ook in Den Haag ernstige onregelmatigheden waren in de stembureaus. De PVV baseert zich op beelden die op YouTube staan. Daarop is onder meer te zien dat meerdere mensen tegelijk in een stemhokje staan... en dat een kiezer het stembiljet niet zelf in de bus gooit. De Haagse PVV-fractievoorzitter Fritsma vindt dat burgemeester Van Aartsen een onderzoek moet instellen. De partij wil weten of de onregelmatigheden op grote schaal hebben plaatsgevonden. PVV werd bij de verkiezingen in Den Haag de tweede partij... met twee zetels minder dan de Partij van de Arbeid. Nederland krijgt het radioactieve afval terug dat door de kerncentrale Dodewaard is geproduceerd. Kernafval is na de sluiting van een centrale in 1997 naar Sellafield in Groot-Brittannië gebracht en is daar opgewerkt. Het deel dat niet kan worden hergebruikt komt nu terug. Wanneer het afvaltransport precies is, wordt geheim gehouden. De in totaal 28 vaten worden opgeslagen in een speciale ruimte in de buurt van de kerncentrale in Borselen in Zeeland. De nieuwe vaccins tegen pneumokokkenziektes hebben goed gewerkt, zegt de Gezondheidsraad. Pneumokokken zijn bacteriën die levensbedreigende ziektes kunnen veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging en longontsteking. Baby's krijgen sinds 2006 standaard een vaccinatie. Onlangs werden twee nieuwe vaccins geïntroduceerd die nog meer bescherming geven. Gezondheidsraad adviseert minister Klink deze vaccin standaard in te voeren. Schaatser Sven Kramer doet komend weekend niet mee aan de wereldbekerfinale in Heerenveen. Hij heeft een infectie aan zijn luchtwegen, zegt zijn coach Gerard Kemkers. Bij de finale was Kramer de grote kanshebber voor de eindzege op de 5000 meter. Door Kramers afwezigheid heeft Bob de Jong daarvoor nu de beste papieren. Sven Kramer richt zich nu op het WK Allround een week later, ook in Heerenveen. Het weer in het noorden wolkenvelden, elders in het land is het zonnig.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 ZFM. Zandvoort. You ready, B? Let's go get him. Look for me, young B. Cruising down the west side highway. Doing what we like to do. I Eyes behind shades. This necklace the reason all of my dates been blind dates.